Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Treinreizigers kunnen opgelucht ademhalen, want voorlopig wordt er niet meer gestaakt bij ProRail. Afgelopen tijd reden er op verschillende dagen geen treinen in de ochtendspits... omdat treinverkeersleiders het werk neerlegden. Ze wilden een loonsverhoging van 13 maar ProRail wilde zelf niet verder gaan dan 8 mijn collega Ruben van de economieredactie vertelt dat de onderhandelingen daardoor lange tijd muurvast zaten. Toen geraakten de twee maandag weer in gesprek en een paar dagen later zijn ze eruit. Alleen of die stakingen effect hebben gehad, dat moet blijken als de details begin volgende week komen. Dan weten we wat ProRail alsnog heeft kunnen bieden om het personeel tevreden te krijgen. Zeven verdachten van het geweld rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv moeten binnenkort voor de rechter komen. Het gaat om mannen uit Nederland van tussen de 19 en 32 jaar. Een van hen wordt verdacht van poging tot doodslag. De politie heeft nog meer verdachten in beeld en is ook nog steeds bezig met het bekijken van beelden van de rellen. Daarom sluiten ze niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Spanjaarden kunnen voortaan betaald vrijnemen bij extreem weer. Als de weerdiensten waarschuwen om niet de weg op te gaan... kunnen werknemers klimaatverlof opnemen. Ze hoeven dan maximaal vier dagen niet naar hun werk... terwijl ze wel gewoon doorbetaald worden. Na de dodelijke overstroming in Valencia vorige maand... kwamen veel bedrijven onder vuur te liggen. Ze hadden hun personeel gedwongen om toch door te werken. Ruim vijf jaar na de verwoestende brand is de Notre Dame weer van binnen te bekijken. De Franse president Macron die kreeg een rondleiding die live te volgen was. En Macron vindt de kathedraal in Parijs nog mooier dan eerst, hoorde correspondent Frank Renaud. Le plomb qui tombait encore. De Notre-Dame is nog steeds een majestueuze, eeuwenoude kathedraal natuurlijk. Met haar kroonluchter, standbeelden en glas- in loodramen. Maar de kleuren en het licht zijn niet meer hetzelfde. Ze zijn niet meer donker en somber zoals ze waren voor de brand. De gerestaureerde Notre-Dame straalt echt letterlijk. De Notre-Dame werd door de brand grotendeels verwoest. De renovatie kostte 700 miljoen euro. Volgende week wordt de kathedraal officieel heropend. En dan mogen er ook weer toeristen naar binnen. Het weer. De komende uren nog zon en ook vanavond weinig wolken. En het blijft droog. Het koelt daardoor ook flink af. Het kan net wel en net niet gaan vriezen. Morgen ook veel zon en dan 5 tot 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het zijn vooral dagelijks files op dit moment in Noord-Holland. De meeste hebben niet veel meer vertraging dan 5 minuten.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 I can't be late, the girl's taking up my time, had to hit her with a line. phone. She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business. I was all tied up. Told the girl I was late. I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time.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 ProRail en de vakbonden zijn het eens geworden over een nieuwe CAO. Alle partijen spreken van een gezamenlijk en gedragen resultaat, maar details worden nog niet gegeven. Op een spoorwegovergang in België is een trein op een stilgevallen lijnbus gereden. Op het moment van de botsing zaten er geen passagiers meer in de bus. Bij de aanrijding brak de bus in tweeën en is de trein ontspoord. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en koelt het af tot rond het vriespunt.